Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat Hamas de nog levende Israëlische gijzelaars begin volgende week zal vrijlaten. Ook zei Trump op een bijeenkomst in het Witte Huis dat hij op korte termijn naar het Midden-Oosten reist. Volgens de Israëlische president Herzog komt hij zondag. De verwachting is dat Hamas alle gijzelaars vrijlaat in de 72 uur na het ingaan van een wapenstilstand. Dat tijdelijke bestand kan ingaan zodra het Israëlische kabinet vanavond officieel groen licht geeft. En dat wordt ergens in de komende uren verwacht. De politie in België heeft drie mensen aangehouden voor een poging tot een terroristische moord. Volgens Belgische media was premier Bart de Wever het doelwit. De verdachten zijn iemand van 18 en twee mensen van begin 20. Ze werden vanochtend opgepakt bij een terreuronderzoek. In de woning van een van hen werd een explosief gevonden, bij een ander een 3D-printer. Het Belgische OM zegt dat het waarschijnlijk de bedoeling was om een drone te maken voor een aanslag. Een van de verdachten is inmiddels vrijgelaten. De enige man die in Frankrijk in beroep ging tegen zijn veroordeling voor het verkrachten van Gisèle Pellicot heeft een hogere straf gekregen. De man krijgt tien jaar cel, een jaar langer dan eerder werd opgelegd. Pellicot werd jarenlang door haar toenmalige man gedrogeerd en door hem en tientallen andere mannen verkracht. Veel fotografen en cameramensen in de journalistiek hebben tijdens hun werk wel eens te maken met agressie of intimidatie. Volgens Persveilig gaat het om ruim 90 procent. Dat kan verbale agressie zijn, maar ook bedreiging, intimidatie of fysieke agressie. 78% maakte in het afgelopen jaar een incident mee. Het onderzoek werd gedaan onder ruim 250 mensen. Maar omdat het totale aantal foto- en videojournalisten niet bekend is... kan het onderzoek niet representatief worden genoemd. Dan het weer, bewolking en kans op mist. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Morgen opnieuw een bewolkte dag met nu en dan wat zon. Het wordt dan 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 1963, standing strong. dat was hem. Eh, de opening van het eh, tweede uur. En dat eh, nummer dat was van Noland. En het gaat over 1963. 1963 heeft het er zelf over. maar die Newland die schijnt toch iets te hebben genomen. die heeft ergens aan een snoeppot gezeten. En die gaat als de brandweer tegenwoordig. Want hij eh, brengt de ene single uit naar de andere. Eh, Newland eh, brengt onder zijn eigen naam singles uit. Dit is er een van. Maar dan heeft hij ook nog samenwerkingsverbanden zoals Newland Slide. En dat heet Lasting Forever. Is een single. En ik weet niet of er nog binnenkort nog meer van hem gaat komen. En dan is hij ook nog bezig met Newells. En daar werkt hij samen met Elsa van der Greft. Nou, voordat we met, uh, met Jozef uh, aan de gang eh, gaan, draaien we dus Noodles. En dat nummer dat heet Memorize. Can you tell me how you feel? Cause I days from the past are always coming Eh, patent eh, uit... of beter gezegd, het patent eh, van muziek uit Deventer... heeft Ail al lang niet meer. Want we hebben deze week van Baby Condor iets geplaatst. Dat hebben we nog niet laten horen, maar dat moet nog binnenkort gaan gebeuren. En Baby Condor heeft een, een single uitgebracht. Dat heet Back Country Towns. En ze komen alle drie uit Deventer. Dus Aal komt uit Deventer en ook de broers... Eh, van Baby Condor, die komen daar ook eh, vandaan. Dus uh, Bente en Nolles Groen heette die, geloof ik. Die twee broers. En ze hebben een, een single uitgebracht. Helaas was ik iets wat te verlaat en ging onze vriend Camille Rodigas van Camille Music al ermee aan de haal. Want die was nog net even een slag eerder om er iets over te vertellen. Maar let op mijn woorden, daar komen we nog wel even op terug de komende tijd. Ehm, we gaan eh, beginnen met eh, de gast van vanavond. We hebben hem eh, niet voor niks uitgenodigd. En dat is Jozef. Goedenavond. Ho, ho, ho, ho, ho. Ja, nog, één nog één keer. Goedenavond, ja. Ja, ja. moet wel even Het, het, het, knopje indrukken. Dat is, wel handig, ja. Ja, en ik zie Marcus al zo van... Wah, wah, Ja, ja, goedenavond, Jozef. het, het is overigens niet helemaal je echte naam. Want ik kijk naar mijn eh, grote vriend hier eh, links. Want jullie beiden dragen dezelfde achternaam. Zeker, Van Dam. Van Dam, van Dam ja. ja. Eh, dan is de vraag ook meteen, zijn jullie familie van elkaar? Ik, ik denk het niet. Dus geen, geen, uh, geen stamboomonderzoek dat er een ja, tak is... en een Zandvoortse tak die bij elkaar ergens ik ga het even checken. Ergens in de 11e eeuw of zo, weet ik veel wat. Ehm, eerst over de naam Jozef. Hoe eh, ben je eraan gekomen? Want eh, zo heet je niet echt. Nou, ik, uh, ik heet soort half zo. Ik, ik heb een tweede naam en dat is Jozef. dus ah. vandaar. dus het is, op mijn paspoort zegt het Thijs Jozef van ah. Dat is hem. Dat is hem voluit, zoals die heet. Dat is hem voluit. Ja, Maar jij hebt bewust gekozen om de tweede naam te gebruiken. ik, ik, vind Thijs van Dam... nou ja, daar heb ik mijn mening over. Marcus van is een, eh, legende geworden hoor. <laughs> zeker. <laughs> ja, dus eh, wat, wat dat gaat... Eh, nee, maar goed. Maar, maar, goed, dat, dat is wat, wat erachter steekt. wat het leuke was, op een gegeven moment zeg ik... Nou, hij gaat komen. Waarop onze video-editor die ergens thuis zit... Dat is Leon van Nes. Timmerman. Ja. Yeah. Nou, dat weet je misschien wel. Als je een beetje bijbel, eh, bijbels opgevoed bent, dan moet het eh, toch wel ergens landen. Eh, Jozef was een timmerman. Ja, ja, ja. Sorry, ja, ja, hij moest even een beetje schakelen. Ja, ja, ja. Ik een, beetje, een beetje bijbelse geschiedenis heb ik ooit gehad hoor, in dat opzicht. Ik ook maar een heel klein beetje hoor. Heel klein beetje. heel klein beetje ehm, ehm, <laughs> ehm, praktiserend ben je niet meer? Nee, nee, echt niet. Echt niet. goed, je komt uit Castricum. Zekers. Ja, want je zit hier niet zomaar. Want eh, hoe lang maak je al muziek? Dit is meteen de Maarten Verduin vraag mensen. Dit is eh, die man die doet RPL of Woerden Podium 107. Dan weet je dat ook weer. Maar goed, exact. Eh, hoe lang maak je muziek? Nou, ik, ik speel gitaar sinds dat ik 11 ben. Mhm. En eigen liedjes schrijven doe ik denk ik sinds ik 15 ben. En ik probeer nu wat serieus te doen. Oh, een jaartje of 2, 1, zoiets. Ja, hoe is dat eigenlijk ontstaan? Dat je denkt, verhip, ik kan wat eh, schrijven en eh, noem maar op. het was gewoon, ik deed eerst allemaal covers van mensen en dat is dan heel leuk. Maar ergens mis je een soort van eigen input en, en er zit heel veel gevoelens hier in, in mij. Tenminste. Ja. <clears throat> en dan denk je, oh, dat wilt eruit en dat wilt eruit. En dat gaat dan eh, makkelijk met liedjes. Ja. En ja, dan doe je dat op een liedje met tekst. Ja. Ja. Sorry. Eh, ben je in het Nederlands begonnen of ben je gelijk meteen in het Engels? Ik ben eh, in het Nederlands begonnen, maar ik ben al vrij snel naar Engels gegaan. Dat zeker. Wat is dan eh, waarom je van het Nederlands dan toch naar het Engels bent gegaan? Ik denk dat het komt door al mijn inspiraties. en omdat ik eigenlijk heel weinig echt Nederlandse muziek luister. Hm? zeker luisterde tegenwoordig wel iets meer. Ehm, maar alle pop-inspiraties die ik luister, die zijn vooral Engels. Dus vandaar. Dat brengt mij meteen op de volgende vraag komt Door wie ben jij geïnspireerd dan? Ehm, nou, komt-ie. Ik eh, ben heel erg geïnspireerd door John Mayer. Die is, eh, ja, vind ik wel vet. Mm Beatles, Prince vind ik heel cool. En eh, sinds een paar maanden ook Sun Kill Moon. Mhm. Eh, en eh, ja, die vind ik echt helemaal te gek, ja. Zeker. Ja, maar als je muziek maakt, wanneer eh, kwamen je ouders erachter van... hey, er zit iets muzikaals in onze, <laughs> in onze zoon. hoe kwamen ze erachter? Nou, ik, ik denk dat ik in HAVO 4 of 5 voor het eerst voor de school ging optreden. En ik hoop dat ze toen een soort van zagen... oh, hij kan op zich wel wat. Ik denk dat dat het moment was. ja. ja. want dan is ook de vraag, want je hebt natuurlijk een akoestische gitaar vandaag meegenomen. Ja. Eh, hebben jouw ouders dan op, op een gegeven moment met de portemonnee op eh, en zeggen van... hier jongen, hier heb je een akoestische gitaar en veel succes ermee. Of, eh, een leuk verhaal. Ehm, ze gaven eerst mijn zus een, een gitaar. Mhm. En ik merkte dat mijn zus er vrij weinig op speelde. En die had wel les, maar uiteindelijk liet zij hem ook een beetje liggen. En dat was een akoestische Spaanse gitaar. En toen dacht ik, hé, hey, ik ga dat eens doen. En toen hebben ze me op les gegooid. En Ah, twee jaar ging voorbij en het was nog niet heel veel geworden voor mij met gitaar en muziek. Ik was nog vrij jong. Ehm, en toen kreeg ik mijn elektrische gitaar als een soort inspiratiepuntje. Eh, dus vandaar. Toen heb, heb, ik mijn eerste elektrische gitaar gekregen. Ja? Ja, dus zo. Ehm, in een muziekwinkel ik maak even een klein eh, bruggetje. Want ja, eh, want, ja die, muziekwinkel. Eh, je hebt zelf volgens mij ook in een muziekwinkel... Nee, ik, ik, werk nog steeds in de muziekwinkel. Dijkman Amsterdam, op de Rozengracht. Dat brengt mij meteen op het volgende. Want in het, in vorige uur mensen... Ja, voor de mensen die op YouTube kijken... die moeten dan maar dat, de herhaling even op de website terugluisteren. Hebben wij iets mee naar laten horen. Maar die ken jij. Die ken ik. Die ken ik. Ik heb daar denk drie, vier maandjes mee gewerkt of zo. Mhm. ja, dus die ken ik. Nou, geinig. Ik vond het grappig om er even terug te zien. Ja, eh, eh, heb je ook eh, wat van haar opgestoken? In, ja, gewoon hoe, hoe kalm zij is op het podium als ik haar zie. Mhm. dat vond ik wel heel, heel chill om naar te kijken. En ehm, ja, dat. Ja. Mhm. we gaan het eerste nummer horen. En je gaat er ongeveer je gaat er vier spelen. En vooral die laatste, dat is wel een hele leuke, maar daar, daar, komen we straks daar op. Daar komen we zo op. Uh, eerst het eh, nummer City Life. Dream of ways to walk beside the girl never know what it was that kept Susie right there. And it just recalls. Sometimes, sometimes I find my way, still she's on my mind. taken its toll on me. And I can't leave. She's still someone new, they say. She's gonna be good to you. Oh, what am I to do? Well, sometimes, sometimes I find my way. Still, she shame that she's still there. She's still there. Another hour wandering to myself. Was I wrong to go? Was I wrong to go? Should have stayed home. Was I wrong to go now? time away. Still, she's on my mind. dat is het moment dat wij meestal gaan klappen. Dat eh, is ah het moment als het... Eh, <laughs> maar je hebt al applaus gekregen. Want dat is weer een fijn bruggetje naar het Uit Je Bak Festival. Want daar heb je deze zomer gestaan. Ja, te gek was dat. Ja, <clears throat> en eh, het City Life is Castricum, want daar kom je vandaan, ja. nou een stad of een dorp? Nou, Castricum is eigenlijk wel echt een dorp hoor. dat zeker. Ja, zeker. En zeker voor mij ook hoor. Ehm, voor mij gaat het liedje eigenlijk niet over Kassikum. Uh, eh, Waar gaat het dan wel over? Nou, het gaat over dat ik eh, nu studeer in een grote stad. En, eh, en dat ik dan best wel een soort van juist het dorp kan missen. En, dan gaat het eigenlijk niet per se over een dorp of een stad. Ja. Als ah, je snapt wat ik bedoel. Ja, ja nee, ik snap wat je bedoelt. Want je geeft min of meer het antwoord ook zelf al. Hè? Want ja, Kastricum, dat is de plek waar Jozef dus groot is geworden. Maar eh, ondertussen is hij ook eh, bezig met een studie. En dat, mensen, is in de grote stad. Ja. Eh, en nou denken die gasten van 3 voor 12 Utrecht... hé, hey, dat is misschien wel leuk. Ja, is wel leuk, maar komt toch echt uit, lekker uit Noord-Holland. dus dat, dat, is dan weer even, net, even een beetje jammer. Maar, um, want daar studeer je. En ja, je bent niet de enige, want we hebben hier ook nog, nog eens een keer... hier uh, Ene Lisette Aviva gehad. Oh ja, dat is ook zo, ja. Eh, aan de hogere kunsten in Utrecht. Daar, heb jij, eh, daar studeer jij Ja, ja, bij de HKU, ja, zeker. Ja, ik studeer nu aan het, eh, aan het conservatorium daar. Ik doe daar de studie Musician 3.0. Ja. En ja, dat is helemaal right up my street, zeg maar. Ja. ik vind het te gek, ja. Zeker. Ja, wat leer je zoal? Om even daar een... een... Nou, ehm, ja, je wordt eigenlijk gewoon opgeleid als, als creatief maker. en dan op, vooral op het muziekgebied. Maar ja, eigenlijk ook wel eh, best ehm, ja, op meerdere vlakken inzetbaar. Dus. Ja. Eh, we hebben hier ook nog een andere HKU-gast gehad. Ene Lucas Rens. Ken jij die? Eigenlijk niet bij naam, sorry. Nee, nee maar hij heeft, eh, hij, heeft, daar ook uh, een, een verleden liggen. Dus, dus je bent nummer drie in nummer Het, rijtje. Tenminste, als ik het wel heb. Want mhm. ja, ik ben toch wel een beetje voorzichtig in, in die dingen. Maar dat dus. Mhm. Ehm, dan is, de, je zegt het al, de, stad eh, en, en, en het dorp. Wat, eh, wat neem je mee uit Castricum wat eh, moeiteloos in te passen is in, in het leven in Utrecht? Ik denk gewoon lekker gezellig zijn. En soort van open zijn naar elkaar. Ik vind dat wel heel mooi in Kastrikum. Dat, ja, hoe, is het een beetje ons ontkent ons? Ontkent ons? In Kastrikum. Legt u eens uit. ja, nee, kent ons is onder elkaar. Uh, een beetje, uh, dat is, dat is, een beetje het dorpse gevoel. Ja, ja, dat heeft Kassikum wel. Het is wel een groot dorp, maar voor mij, zeker in mijn straat, heb ik dat wel heel erg hoor. Mhm. Ik, ik merk dat ik, uh, dat ik iedereen in, in mijn buurtje wel, wel ken eigenlijk. Ja. ja. Weet dus ook dat jij met dit bezig bent? Ik denk het wel. Ik denk het wel, ja. Tenminste, ik zet mijn amp en mijn amplifier op mijn kamer altijd hard genoeg. Dus mijn buren, die weten het zeker. Ja ze eigenlijk, nou, ik zal niet zeggen, een beetje een, eh, een bruggetje naar het volgende nummer toe. Hoewel, Het, kan wel natuurlijk. Kan, dat kan. Want eh, het tweede, tweede nummer eh, van vanavond, dat heet To Myself. Yes. Komt-ie. by the colors of the leaves and the fall, and the smile in the photos on my wall. And I will so see you when I look at mine. When I'm standing in the mirror at night, and your your face kinda looks like mine. just let the light on Or leave it on for me tonight Just let the light on Leave it on for me tonight smiling for the pictures you take. And now they're fading away. Oh, now they're fading away. Somehow, well, the charm was that it ended. Oh, moving on. I'll leave it all for me tonight. Ja. Dankjewel. Moet, eh, en ineens een half tel later beginnen. De andere klappen, <laughs> maar goed. Ehm, even over To Myself. Ja. Als ik er toch eh, even een beetje naar het liedje luister... dan zie ik een beetje zo'n dromerig verhaal. Ja. Ik weet niet of ik uh, op het en een beetje ook een kijkje in jouw gedachtenwereld. ja, ja, eh, zeker. Het is, het is eigenlijk een liedje, nou ja, naar mezelf geschreven. Mm. Eh, als een soort reminder om ja, niet eh, volwassen te worden. En vooral niet te volwassen te worden. Want een beetje volwassen is, is hartstikke goed. Maar om eigenlijk altijd een beetje kind te zijn en het kind niet te vergeten. Ja. Nou, Hoe belangrijk vind je dat? Om eventjes... eigenlijk, ja, wel heel belangrijk, want ik, eh, ik merk dat eh, ja, als je het allemaal heel serieus neemt, het leven, dan wordt het allemaal wel heel, eh, heel zwaar. En dat hoeft niet. Ik vind het fijn als het niet heel zwaar is beetje luchtig en een beetje lichter houden we ook. Ehm, is dat ook een beetje dezelfde benadering die je gedaan hebt tijdens het Uit Je Bak Festival? waar ik ineens te maken kreeg met Jozef op het Hans van Ballengooien podium? ik denk het wel. Ik, eh, ik heb het gewoon lekker naar mijn zin gehad met mijn, met mijn band dan, eh, La, eh, Lotte en Jaten. Mhm. Ehm, ja, ik heb het gewoon heel erg naar mijn zin gehad. En vooral genoten. En natuurlijk is eh, dan de muziek ook heel belangrijk dat je heel professioneel bent. En dat eh, denk ik dat we ook heel erg waren. Eh, maar vooral is het ook heel belangrijk om gewoon plezier te hebben. Ja, en ben je wel eens ook... je bent, nu was je als muzikant daar natuurlijk bezig. Ja. Maar ben je ook wel eens eerder op dat Uit Je Bak festival geweest? Zeker, zeker. ik ben er wel vaker geweest ook. maar dan als klein jongetje of nog niet als artiest. En dan sta ik in het publiek. En zeker vorig jaar, vorig jaar eh, zei ik eh, tegen Hugo, Hugo. die staat, eh, naast, staat, ergens naast. Ja. <laughs> ja. Zei ik, Hugo, hoe, hoe, tof zou het zijn om daar te spelen? En toen, toen heb ik gewoon een mailtje gestuurd en gevraagd: hey, zoek je nog mensen? En, nou ja, en zo geschieden, want Sander Smikker was degene die niet jou heeft geboekt, maar iemand anders, ja. als het goed is. Ja. Eh, maar eh, ja, Sander Swikker die ken ik dan eh, via mijn andere rol bij 3 voor 12 Noord-Holland. daar heeft hij ook wel wat dingen voor geschreven. Maar is een van de programmeurs van Uit Je Bak Festival. Ah, Want dat is het. en die zei van... Nou joh, je moet eens eh, met die, eh, eh, even op die Jozef gaan letten. Dat heb ik dus gedaan. Ehm, want dat was met, uh, met band. nu speel je akoestisch. Wat is het wezenlijke verschil met band en met akoestisch um, solo spelen? Heel erg hoe vrij ik ben zelf. Als in, ik kan nu zelf zeggen, hey, ik ga een extra refreintje doen. En niemand zou het door hebben bij jullie. Mm. en dat kan niet met band, althans tot een bepaald niveau. Ja, dat. En als ik zeg, hé, hey, ik wil hier eh, nu zo eh, leren, dan kan dat ook nu. Dus ik, ik voel me een stuk vrijer als ik het alleen doe dat is niks ten nadele van de band. Want de band is echt te gek. Echt heel erg, heel veel liefde ja, eh, wat, is het dan anders in de zin van dat je dan met een band meer powery geluid zou kunnen, kunnen, En, ik vind het ook tof om... Kijk, de nummers heb ik allemaal geschreven om er een soort van uiteindelijk een bandversie van te maken. Mhm. en ik vind zelf... Ja, ik luister zelf vooral heel veel bandmuziek. En dat eh, heeft mij ook heel geïnspireerd. En dat is denk ik ook wel een beetje de soort van de sound van Jozef uiteindelijk of zo. Ja. Wat ik, wat ik probeer na te gaan. Een, ja. een band. Uh, want dat zou natuurlijk een perfecte naam zijn eh, voor een band. Ja, om de band Jozef te laten heten. Ja, ja toch? Ja, zeker. Um, <clears throat> nou, heb ik, we hebben nu twee nummers van je gehoord. ergens van de zomer tijdens dat eh, festival, toen liet je eh, ontvallen. Nou, ik ben toch al stiekem bezig met, eh, met een EP. Zekers, ja. Zeker. ja. Hoe staat het ermee? Nou, ik ben heel zorgvuldig alles aan het herschrijven en schrijven. Maar de planning is dat we binnenkort de studio ingaan om de EP op te nemen. Dus als het goed is, eh, komt er heel snel wat aan. Er komt nog wat aan. Er komt nog wat aan. Want eh, mensen, er staat volgens mij nog één nummer ergens op eh, Spotify. Er staat nu één nummer op Spotify, ja klopt. Ja, uh, nou is mijn vraag, dat is niet het nummer wat je nu gaat spelen hè? Nee, nee, nee klopt. Nee. Heb je die wel gespeeld? Dat ene nummer wat, uh, wat op Spotify? Uh, nou, vandaag niet. Vandaag niet. En ik ga hem vandaag ook niet spelen. Als je hem wil luisteren, dan kan je hem checken op Spotify. Bij de C heet hij, Jozef. Um, maar vandaag ga ik hem niet spelen. Het is goed eh, eh, dat je het zegt, want eh, volgens mij heb ik hem ergens nog, hier ergens, nog ergens liggen. Maar goed, dat maakt niet uit. Maar gaan we in ieder geval op die streamingsdienst even bekijken. Ja, ja, ehm, het nummer wat we nu gaan horen, dat heet Nothing Changes. my hand and walk me through my life. Oh, tell me what to do. oh, am I too scared to forget about you? Well, something calls me, oh, back to you. And the worst thing is that we both knew this will be the end. If only I can take it back. Oh, would I live it differently? And I know I was young. Now, lately, I don't see anything. Oh, no, I don't see anything. t-shirts And my skin smells like yours Oh, my mom said she missed ya Well, tell me now Oh, do you? And why did you move away? Or did you want me to stay? Or was I the one who caught you At the wrong time? Oh, cause you had to leave it back Dus, eh, nothing Changes. Eh, we gaan er eh, zo dadelijk nog eentje doen. Nog eentje. Nog eentje. En ehm, ja, want dat is een, want, want een songwriter blijft niet stilzitten in dat, dat opzicht. Ehm, en dat nummer, dat heb je van de week geschreven, geloof ik. Ja, dat, uh, dat klopt. Ja. Ik heb het van de week geschreven. En het is heel snel gegaan, want die avond ging ik met mijn gitaar zitten om. net na het avondeten. En ehm, en ik, ik wou een nieuw liedje schrijven, maar het kwam maar telkens niet. Eh, <laughs> en dat vond ik uh, reet irritant. Dus toen dacht ik om 11 uur, eh, ik, ben, ik heb er even genoeg van gehad. En toen ehm, om 11 uur daarna, vijf minuutjes later, dacht ik: nee, ik heb er niet genoeg van gehad. En toen heb ik mijn gitaar weer gepakt. Even omgestemd. zoals je nu doet. Zoals ik nu ook doe, <laughs> inderdaad. Ehm, en dat gaf me ineens zoveel inspiratie. dat ik hem toen in één keertje heb afgeschreven die avond. En toen dacht ik bij mezelf, wauw, dit is, eh, tenminste, ik vind het te gek. Ja. Ehm, dit moet ik ook op de radio doen. Dus ik had eigenlijk een ander liedje eh, die ik nu zou spelen. Maar ehm, ja. bij deze. Ja, hij heeft als werktitel Untitled Hashtag One. Wat niet anders eh, wil zeggen dat dit dus gewoon in zijn computer opgeslagen staat eh, want ja, stel dat hij vanavond eh, terugrijdt eh, naar huis... Dan, dan komt er ineens weer iets op en dan is het ineens Untitled hashtag 2. Want dat kan natuurlijk ook. Ik, ik, denk het ook, ja, ja. maar bij, bij, deze hou ik gewoon de naam Untitled. Of Untitled 1, whatever. Ja, eh, totdat je op een gegeven moment het rekenmoment hebt... en denkt van deze titel hoort daarbij. Maar goed, eh, dat, eh, dat is voor latere zorg. Ja. Of niet, hè? Of ik hou deze aan, dat kan ook. Dat zou natuurlijk ook kunnen, maar dan hebben we wel een, eh, een hele... Nou, dat zou wel mooi zijn. laat maar, het maar lekker eigenlijk eh, zo, zo zijn, weet je. Dus ehm, kan je ook nog... Ja, ja, dat zei je eigenlijk al. Van hoe, maar hoe ontstaan liedjes in het brein van Jozef? Ehm, vaak zijn het gevoelens die ik heb en die schrijf ik graag op in een boekje. Dus als ik in de trein zit, eh, dan eh, denk ik, eh, oh, ik zit hiermee vandaag. En dan schrijf ik dat op en dan schrijf ik daar een paar leuke zinnetjes over. En dan ga ik die avond misschien wel even zitten met mijn gitaar. En dan ga ik kijken, hey, is dit wat? Is er wat? Nee, nou ja, oké. Volgende bladzijde schrijf ik weer even wat. En misschien draai ik een keertje mijn bladzijdes terug om en dan kijk ik, oh, misschien is dat nu wel wat. En dan is het, blijkt het een andere avond zijn, dan is het wel wat ineens. Ja. als op die fiets. Dus je gooit ook niet 1, 2, 3 zomaar wat weg? Nee, nee, nee, nee, dat zeker niet. Eh, eh, bewaren. Bewaren. Eh, bewaar jij veel? als ik, je... ben, ik ben een zeker collector, zou je kunnen zeggen. Ja. Behalve als je moet gaan verhuizen, dan is het een nadeel. En, uh, dat is ik een nadeel, ja. want dat, heb ik dus gemerkt. Op een gegeven moment ging ik verhuizen. En toen zei hij, hoe vol is je huis? Ik zeg, nou, hij staat <laughs> redelijk vol. Dus ik zeg, tot ziens, ik ga nu even aan de, gang. Dus, dus, dat was een beetje mijn... ik denk dat ik dat ook zou, zou hebben als ik zou verhuizen. Toch wel? ja en, eh, hoe zit het eh, met eh, de chaos? Ben jij een chaot? Net zoals ik? Ehm, nou, in mijn hoofd is dat niet zo. misschien zullen anderen anders zeggen als we mijn kamer zouden zien. Ehm, maar voor mijn gevoel ben ik hartstikke, hartstikke netjes dat wel. Hm. Wellicht dat daar deze song over gaat? Of gaat hij niet? Nee, ehm, <laughs> nee, eigenlijk helemaal niet. Nou oké, laat maar horen. Hier is Untitled Hashtag One. De laatste voor vanavond. Hier is Jozef. Hij is er bijna. can reach. Cause I don't believe, no, I don't believe in heaven. You've always had so much to say about the dead and this day, of which we knew would surely come to one of us. could still love you in my dreams stuff. You came by yesterday evening and you asked if you could stay the night. And we didn't know it had to be the one where you died. I could still dreams. And I think I will till I'm next to you. Oh, I could still uh, love you in my dreams. I think I will. I'm next to you, till I'm next to you, till I'm next to you, till I'm next to you, till I'm next to you. Untitled hashtag one. Maar ik heb een wat repeterend zinnetje eruit gehaald. En ik denk, die zou goed genoeg voor een titel kunnen zijn. Vertel. I could still love you in my dreams. Hartstikke. Hartstikke. Dus ik heb hier gelijk meteen de titel, eh, de nou. titel hebben we meteen bedacht. Dus Leon, je kan eh, gelijk die eh, laatste meteen wissen. Want dat, wordt, dat wordt een ander. Dus, dus dit, dit gaat worden. Ja. Dat lijkt mij een hele goeie. Ehm, eh, hoe blij ben je? Ik ben helemaal blij. Dat ging goed. Ja? Ja, zeker. Eh, zou je dit eh, nog een keer willen doen? Ik zou dit te gek vinden om nog een keertje te willen doen. Zeker. Ehm, goed, vond het leuk dat je geweest bent. Ik ook. Dankjewel daarvoor. En wellicht tot een later moment. Want dan als jij je EP gaat uitbrengen, dan moeten we elkaar dan kom ik zeker eh, nog, een keertje langs. Dat is goed. bel je op, ja. Dat is goed, dankjewel. Uh, dat was uh, Jozef, mensen. We gaan verder met nieuwe muziek. Want dit komt morgen uit. Het is Nevin en dat nummer dat heet Growth Machine. tomorrow ja, ik ga nog eerst even afkondigen, want eh, dat moet ik eerst even doen. Dit was By the Sea van Jozef. Ja, ja, ja, want eh, dat moest ik, even, moest ik even laten horen. Want dit is het enige nummer wat hij op Spotify heeft uitgebracht. Dus mensen, wil je hem eh, vinden? Instagram, Jozef. En, en daar ook op Spotify. Jozef! daar eh, is hij eh, op te vinden. Jozef Thijs, geloof ik, op Instagram. Eh, we gaan er een eindje aan breien. Dit is I'm Alive van Wendy Moore voor dit tweede uur.